Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De premier van Nepal is opgestapt na massale protesten in dat land. De afgelopen dagen ging het er heftig aan toe. Het parlement werd bestormd en gisteren werden 19 demonstranten doodgeschoten. Vandaag staken betogers huizen van politici in brand, waaronder de woning van de premier. En hij vertrekt dus nu, vertelt onze correspondent Davy Boerema. Hij zou nog wel in het land zijn, maar kijken naar uitwijkmogelijkheden. Zelf eh, berichten Indiase media dat hij al had gekeken naar een eh, vlucht naar Dubai... Maar vooralsnog lijkt hij in het land te zijn. Berichten zijn er nu ook dat het leger zich over zou geven. Dat betekent dus dat eh, de straten dan eh, een stuk stiller worden. Ja, de protesten in Nepal begonnen onder meer nadat onder meer Facebook en YouTube werden verboden. Maar de woede van de demonstranten gaat ook over corruptie en ongelijkheid in het land. Op een schip met activisten en hulpgoederen voor Gaza is brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat een vuurbal uit de lucht valt, waarna de boel in de fik vliegt. Je hoort een van de opvarenden. Hi everyone, Yasmin here. Um, the family boat has been officially attacked. A drone came right above it, released a bomb en het exploded en de boot was on fire. Ja, de bemanning kon het vuur blussen, niemand raakte gewond. De organisatie achter het hulpschip zegt dat het om een drone-aanval ging... en denkt dat Israël daarachter zit. Op pagina en acht jaar lang hebben fans erop moeten wachten. Maar vanaf vandaag ligt hij dan ook echt in de winkel. Het gaat om het nieuwe boek van Dan Brown met de naam Het Ultieme Geheim, oftewel The Secret of Secrets. Zijn eerdere boeken, zoals de Da Vinci Code en Inferno, waren wereldwijd regelrechte bestsellers. En deze fans begonnen vanochtend gelijk met lezen. Oh, op pagina hoeveel bent u? Nummertje 17. 17, van de 780. Ik heb nog een lange weg te gaan. Ja, dat is wel... En wat is uw eerste indruk? Ja, ik heb nu net de proloog en de eerste woorden van het eh, eerste hoofdstuk gelezen. Ik heb alleen waar gaat het heen? <laughs> ik wil verder. Ik vind het heel spannend, dus ik ben heel benieuwd waar Robert Langdon nu weer in verzeild gaat raken. <laughs> ja, er zijn ook veel films gemaakt over die boeken. Het ultieme geheim, zoals het nieuwe boek heet, is het zesde deel in de serie rondom Robert Langdon. heb ik nog wat weer voor je. Het is bewolkt met veel regen, vooral in het oosten van het land. In het zuidwesten is het vaker droog, met kans op zon nog. En daar kan het zelfs 20 graden worden. In de rest van het land rond de 14 graden. ZFM Verkeersinformatie dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 16 kilometer file tussen Muiden en Knoop het Eemnes. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Knoop Holendrecht en Breukelen een uur vertraging nog steeds 11 kilometer file. Door een eh, politieonderzoek zijn drie rijstroken dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog anderhalf uur. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knopenterrein is weer 10 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Go, go, girl. I know you wanna get down. I know you wanna get down. You deserve to. waste. Next thing you know, you have your pace. you gotta let it go. to mention you're the baddest of your crew ZFM.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 KLM schrapt morgen ruim 100 vluchten vanwege een staking van het grondpersoneel. Volgens de luchtvaartmaatschappij worden 27.000 passagiers getroffen. En in Nepal is de premier opgestapt na de massale demonstraties in het land. Gisteren kwamen bij het neerslaan van betogingen 19 mensen om het leven.